de vierde keer onder bondscoach Hidding verloren. In de Amsterdam Arena was Mexico tijdens een vriendschappelijk duel met 3-2 te sterk. Het weer opklaringen vannacht. De komende uren kan er vooral in het noordoosten mist ontstaan. En de temperatuur daalt tot een graad of 5.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 Het bestuur wil dat landelijke, regionale en lokale politici vaker in gesprek gaan met mensen thuis, op de werkvloer, in wijken en in buurten. Staat in een rapport dat een commissie vandaag presenteert. Die commissie was gevraagd hoe de PvdA een einde kan maken aan het machteloze gevoel van burgers. In het rapport staat verder dat PvdA-politici meer opleidingen moeten krijgen om hun werk goed uit te voeren. Op het partijcongres wordt gestemd over de voorstellen. Tienduizenden verpleegkundigen demonstreren in verschillende Amerikaanse steden tegen het gebrek aan bescherming tegen ebola. Ze eisen betere spullen voor medisch personeel dat patiënten met het dodelijke virus moet behandelen. Zo willen de verpleegkundigen onder meer beschermende pakken die de huid volledig bedekken. Ook willen ze een betere training in de omgang met ebola-patiënten. Twee verpleegkundigen in Dallas liepen ebola op na de behandeling van iemand uit Liberia. Ze overleefden de ziekte wel. In Rotterdam zijn in totaal vijf mensen onwel geworden bij twee gevallen van koolstofmonoxidevergiftiging. In Charloes viel een bewoner flauw in zijn huis. Hij werd samen met een huisgenoot en een baby uit het naastgelegen appartement naar het ziekenhuis gebracht. In Katendrecht roken bewoners een verdachte lucht. Ze zijn naar het balkon gevlucht en hebben de brandweer gebeld. Twee mensen zijn daar naar het ziekenhuis gebracht. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid onderzoekt berichten dat een Nederlandse jihadist in het buitenland een bloedige aanslag heeft gepleegd. De aanslag werd gemeld via een Twitter-account van terreurgroep Islamitische Staat. De Nederlander zou een zelfmoordaanslag hebben gepleegd in de Iraakse hoofdstad Bagdad, bij het hoofdkantoor van politie. Het weer opklaringen vannacht. De komende uren kan er vooral in het noordoosten